Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Wereldwijd honderdduizenden mensen mee in bijna 600 protestmarsen... tegen het gedachtegoed van de nieuwe Amerikaanse president Trump. De drukste mars is in Washington. Daar zijn ongeveer een half miljoen mensen op de been... voor de Women's March on Washington. Waaronder niet alleen vrouwen, maar ook veel mannen en kinderen. Ook in onder andere Praag, Sydney en Parijs waren veel mensen op de been. In Nederland werd gedemonstreerd in Den Haag en ook in Amsterdam... waar zo'n 3000 betogers waren... De organisatoren maken zich grote zorgen over de rechten van vrouwen en minderheden onder de nieuwe Amerikaanse president. Een meerderheid van de Nederlanders is voor solidariteit in de zorg. Dat blijkt uit een opinieonderzoek dat is gepresenteerd bij het debat Politieke keuzes in de zorg in Amsterdam. Driekwart van de ondervraagden vindt dat geld geen beperking mag zijn bij de behandeling van ziektes. Slechts 8% vindt dat het zorgbudget begrensd moet worden. Politici die bij het debat aanwezig waren zijn het erover eens dat de bureaucratie in de zorg fors moet worden teruggedrongen. Om de toekomst van de zorg veilig te stellen moet het kabinet dat na de verkiezingen in maart aantreedt een reddingsplan opstellen. In de Iraakse stad Tikrit is een massagraf ontdekt bij een paleis van oud-president Saddam Hussein. In het graf liggen vermoedelijk resten van 89 militairen die in 2014 door IS zijn vermoord. Bijna twee jaar geleden heroverde het Iraakse leger de stad. Toen werden op hetzelfde terrein meerdere massagraven gevonden met de resten van honderden militairen. IS-strijders zeiden toen dat ze in Tikrit 1700 militairen van het regeringsleger hadden omgebracht. Het weer vanavond en vannacht overal helder.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 This love is like sun on the rise. is en blijft ook vrijdag de 13e. Ik kan er eh, helemaal niks aan doen. Eh, <laughs> dus dat komt, er komt echt daardoor, denk ik, toch? Ja. Of, eh, nee, we geven gewoon vrijdag de 13.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 Ja, ik snap het al. Hey, eh, de nummer 9 was dat Reggae Moment met eh, Human. En daarvoor hoorde je de nummer 9 Little Mix met Shout Out To My Ex. Nou ja, de enige echte. De Nederlandse top 40 die op dit moment gepresenteerd wordt door de collega's van uh, 538...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 Maar niet heus, Dat zijn er maar eh, eh, acht geweest. En vier ervan hebben we nu al gehad. Dus ja, reken, vijf ervan hebben we nu al gehad zelfs. Dus reken maar uit. Hey, de nummer drie deze week is in handen van James Arthur.